Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam zijn 72 mensen opgepakt na de verloren finale van Feyenoord. De Rotterdammers verloren de Conference League-wedstrijd tegen AS Roma met 1-0. Daarna ging het los in de binnenstad van Rotterdam en moest de politie ingrijpen. Onze verslaggever was daarbij. Het busje wordt bekogeld. En komt er nu aan. Flink geslagen door de politie om de mensen te verspreiden. Wat doe je hier? Ik? Ja. Feyenoord, Waarom ga je erachteraan? Ja, gewoon leuk joh. Er zijn dingen aan de hand daar. Politie is aan het optreden. Waarom loop je erachteraan? Ja, ik vind het leuk te zien. Vet vet te kijken. Maar ze willen dat je weggaat. Ik ben, ik ben nogal met, dus eh, gewoon kijken joh. Leuk joh. Oh, moet je weer gaan rennen. Gaan rennen, hé. Ja, trouwens. Een kwestie van te veel drank volgens mij. Te veel testosteron bij de jongens. Jongeren vooral. Parkeerbord dat omver wordt getrokken. Voor wat? Veel vakkels nu. We staan nu weer bij het Hofplein, bij de fontein. kom op. Waarom jongens? Waarom? Ze maken er een puin op van. Nou man, het gaat toch helemaal nergens over jongens. Kom op man, we hebben verloren. Oké, accepteren, klaar. Doorgaan. Ook in de Albanese hoofdstad Tirana, waar, waar de wedstrijd was, waren veel Feyenoord-fans. Maar die hielden zich na de wedstrijd voor zover bekend rustig. Acht op de tien gemeenten zegt dat ze door de opvang van Oekraïnse vluchtelingen... een stuk drukker hebben gekregen. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Daardoor blijven soms andere taken liggen. Ook huisartsen en scholen zijn extra druk voor de opvang van Oekraïners. Uit het land zijn nu zo'n 60.000 mensen naar Nederland gevlucht. Op een festival in het Belgische Hasselt zijn gisteren 24 jongeren onwel geworden. Mogelijk komt dat door needle spiking, waarbij slachtoffers worden gedrogeerd door een prik met een naald. Vertelt het meisje aan de VRT. We hadden gehoord dat er een meisje eh, was neergevallen met een drugsbuit. En daarna zagen we ook wel verschillende andere mensen neervallen. Het festival voor jongeren tot 16 jaar werd afgebroken. De kinderen die waren opgenomen in het ziekenhuis zijn inmiddels allemaal weer thuis.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 Already feel bad for your next to have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, open my eyes. doing the most. Out of touch, and not even close. Drama always follows you home, but I won't be Mumble number five.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 Дуже добре знала мене, не була обману, та як було дуже втомлена, гойдала мене в geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. CFM zomer apart. She really put it on.